In Nepal is een Nederlandse toeriste tijdens het raften om het leven gekomen. De vrouw van 32 voer in een rubberboot op de snelstromige Kandaki-rivier. In de boot zaten ook zeven andere buitenlandse toeristen en vijf Nepalese gidsen. Door de onbekende oorzaak sloeg de rubberboot om. Dat gebeurde bij het dorpje Binamare, zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Kathmandu. De Nepalese autoriteiten onderzoeken het ongeluk. Het afgelopen kwartaal is het aantal werklozen licht gestegen. Volgens het CBS hadden 242.000 mensen een WW-uitkering, 21.000 meer dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Verder maakt het CBS bekend dat eind september 36.000 mensen deeltijd WW hadden. De standaard verlofregeling voor gedetineerden verdwijnt. Komen persoonsgebonden verloven. De gevangenisdirecteur zal per geval beslissen. Nu krijgt de gedetineerde ongeacht het misdrijf en ongeacht zijn gedrag in de gevangenis verlof het nieuwe stelsel wordt rekening gehouden met de zwaarte van het misdrijf en ook met de ontwikkeling van de gevangenen. Het verlofstelsel ligt onder vuur sinds de mensenhandelaar Saban B. tijdens zijn verlof ontsnapte. In Duitsland hebben de vakbonden en de medewerkers, de medewerkers van autofabrikant Opel opgeroepen om morgen te staken. General Motors ziet op het laatste moment af van de verkoop van Opel aan het Canadese Magna. De vakbonden en ondernemingsraad zijn bang dat het moederbedrijf nu hard gaat saneren en veel banen bij Opel gaat schrappen. De Duitse regering wilde de overname door Magna met 4,5 miljard euro steunen om banenverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Prins Maurits gaat het elektrisch rijden promoten. De oudste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven krijgt de leiding over het zogenoemde Formule E-team... Dat, zich dat zich sterk maakt voor de snelle introductie van elektrisch rijden. Het kabinet trekt 65 miljoen euro uit om van Nederland een internationale proeftuin te maken.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 And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you gotta try. I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. No, don't you lie. No, no, no, no, yeah, you, no, no, no, no, gotta try. Got to What you gonna do when it all comes Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still, I'm lying to my girl, I do it. ZFM. about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized. ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Trying to be misunderstood doesn't do me any good.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 Well, take me back.